Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een Amsterdamse rechter vindt dat er meer duidelijkheid moet komen over de gevolgen van de brexit voor Britten. Hij wil dat het Europese Hof van Justitie zich erover uitspreekt. Britten die in Nederland wonen zeiden in een kort geding tegen de Nederlandse staat en de gemeente Amsterdam dat ze nu al schade lijden door de toekomstige brexit. En ze zijn bang dat ze straks uit Nederland weg moeten. Ze stapten naar de rechter in de hoop dat die de zaak naar het Hof in Straatsburg zou brengen. Dat gebeurt nu dus. De vraag is onder meer of een brexit automatisch leidt tot het verlies van rechten voor Britten in de Europese Unie... of dat zij recht hebben op een zekere mate van bescherming. De uitgaven voor dure geneesmiddelen dreigen de komende jaren te stijgen met vele honderden miljoenen euro's. blijkt uit een analyse die de NOS heeft gemaakt van een prognose die het Zorginstituut onlangs heeft gepubliceerd. Zelfs als de prijzen en het aantal patiënten zo laag mogelijk worden ingeschat, gaat het al om zo'n 200 miljoen euro aan extra uitgaven. In de prognose staan de medicijnen waarvan de minister van Volksgezondheid besluit of ze worden toegelaten in het basispakket. De minister doet dat op basis van van adviezen van het Zorginstituut. De vraagprijs van de 33 dure geneesmiddelen op de lijst wordt waarschijnlijk hoger dan de maximumprijs van 80.000 euro per extra levensjaar die het Zorginstituut hanteert. Pensioenfondsen willen schoolgebouwen gaan opkopen en meebetalen aan de bouw van honderden duurzame nieuwe gebouwen of aan renovatie. Niet alle schoolbesturen reageren enthousiast. Sommigen zijn bang dat ze uiteindelijk meer huur moeten gaan betalen. En het weer tot slot. Vannacht temperaturen van min 2 aan zee tot min 7 in het oosten. Mogelijk valt er in de nacht en de vroege ochtend in de kustprovincies een beetje sneeuw.